1 uur. Jan van der Putten met het NOS mogen het er maximaal 455 over zijn. Net zoveel als het aantal Russische diplomaten in Amerika. Ook mogen de Amerikanen een aantal panden in Moskou niet meer gebruiken. De maatregel is een reactie op het besluit van de Amerikaanse Senaat om nieuwe sancties tegen Rusland in te stellen. Aanleiding daarvoor is het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. President Poetin noemt de nieuwe sancties van de Amerikanen illegaal. In Portugal wordt steeds meer getwijfeld aan het advies dat mensen bij bosbrand hun huis moeten verlaten. Vorige maand woedden in het midden van het land grote natuurbranden. Daarbij kwamen 64 mensen om het leven. Vooral mensen die in hun auto op de vlucht waren en door het vuur ingesloten raakten. Veel huizen bleven gespaard. Onderzoekers vinden het nog te vroeg om te zeggen dat mensen bij bosbrand nu juist binnen moeten blijven. Het onderzoek naar de branden in Portugal is in oktober klaar. De politie heeft een verdachte aangehouden voor een moordzaak uit 2005. Toen werd in het natuurgebied bij Brielen in de kofferbak van een uitgebrande auto het lichaam van Caroline van Toledo gevonden. De man die is opgepakt komt uit Brielen en is 40 jaar. Hij zat al eens eerder vast als verdachte in de zaak, maar toen was er te weinig bewijs. Na nieuw onderzoek is hij dus nu alsnog aangehouden en hij wordt vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Bijna 1 op de vijf kinderen tussen de 9 en 11 in Rotterdam heeft gehoorverlies. Bij een deel van die kinderen gaat het mogelijk niet meer over. Dat is een van de uitkomsten van een groot bevolkingsonderzoek van het Erasmus MC. Een klein deel van de kinderen wordt ermee geboren. Een veel grotere groep loopt al op jonge leeftijd gehoorverlies op. De onderzoekers deden bij ruim 5000 kinderen een gehoortest. Het weer, geregeld zon, af en toe een buit wordt 19 tot 22 graden. Door de wind voelt het wat kouder aan. Komend weekende 21 tot 24 graden. Wel blijft het wisselvallig. Vooral morgen, later op de dag en op zondag veel buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad is het nu langzaam rijden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Eembrugge bijna een kwartier vertraging. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en afrit Evening een kwartier vertraging. Dat kwam door een ongeluk. Verderop bij de afrit Geldermalsen nog vijf minuten. Een spoedreparatie op de A12 Den Haag richting Utrecht bij knooppunt Gouwen 10 minuten extra. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Leerdam 5 à 10 minuten vertraging. Nog steeds helemaal dicht is de A27 Utrecht richting Breda bij Lexmond. Ze zijn nu met het bergen bezig. Het eh, loopt daar een beetje vast vanaf Houten tot aan Lexmond in eh, ruim 7 kilometer. Verkeer naar het zuiden kan beter voor de A2 kiezen.